Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij aardverschuivingen en overstromingen in het noordoosten van Brazilië... zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het noordoosten van Brazilië heeft al dagen te kampen met zware regenval. President Bolsonaro stelt bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp en wederopbouw. Ook gaan militairen naar de getroffen gebieden om te helpen. De Russische ambassadeur in Engeland heeft tegen de BBC gezegd dat hij niet gelooft dat zijn land tactische kernwapens zal gebruiken in Oekraïne. Tactische kernwapens zijn kernwapens die op relatief korte afstand kunnen worden gebruikt op het slagveld. De ambassadeur zei dat Rusland zeer strikte regels heeft voor het gebruik ervan... en dat zulke wapens niet worden gebruikt in conflicten zoals deze. Het Oekraïense Openbaar Ministerie zegt aanwijzingen te hebben... dat gedwongen verplaatsingen van burgers naar Rusland plaatsvinden. Dat zou gebeurd zijn in de omgeving Severodonetsk. Eerder bood Rusland in de omgeving van Kiev en Mariupol aan burgers te evacueren. Ze mochten dan alleen vertrekken naar Rusland of Belarus. Het OM in Oekraïne beschouwt de wegvoeringen als deportaties en een oorlogsmisdaad. Er is een onderzoek naar begonnen. Oekraïners die via Rusland naar Europa wisten te vluchten... zeggen dat ze vaak geen geld en identiteitsbewijzen meer hebben. Op het filmfestival van Cannes heeft de film Triangle of Sadness... van de Zweedse regisseur Ruben Östlund een gouden palm gekregen. De regisseur wint de prijs voor de tweede keer. Verschillende films vielen de afgelopen week in Cannes al in de prijzen... zoals de Pakistaanse film Joyland... over de liefde tussen een transgender vrouw en een queer man... Ook was er op het festival aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Er stonden in de programmering verschillende films van Oekraïense makers. Het weer vannacht bewolkt, komende dag iets kouder... dan meer bewolking en meer kans op een bui bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.